Dit is Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een vulkaan op het schiereiland Rekjanes in het zuidwesten van IJsland is opnieuw uitgebarsten. Dat gebeurde voor de vierde keer in een paar maanden tijd. Honderden mensen moesten geëvacueerd worden uit de thermale spa Blue Lagoon... een van de populairste toeristische attracties van IJsland. De meteorologische dienst waarschuwde al enkele weken voor nieuwe uitbarstingen. Na de vorige uitbraak in februari zaten 20.000 mensen een tijd lang in de kou doordat verwarmingsbuizen waren verwoest door de lava. Een loods in Kats in Zeeland is verwoest door een grote brand. Bij de brand kwam veel rook vrij, waardoor de Zeelandbrug tijdelijk werd afgesloten. Er zijn volgens de hulpdiensten geen giftige stoffen vrijgekomen. In het pand zat een kwekerij met zeepieren, schrijft de Provinciale Zeeuwse Courant. De brandweer laat de loods gecontroleerd uitbranden. SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk... brengt voor een bedrag van ruim 1,5 miljard euro... een netwerk van spionagesatellieten in een lage baan om de aarde. Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen daarmee over nagenoeg de hele wereld... militaire objecten detecteren en in de gaten houden. Dat bevestigen bronnen aan persbureau Reuters. Wanneer het systeem in gebruik wordt genomen is nog niet bekend. En Hans Hogendoorn heeft afscheid genomen van Met het oog op morgen... Afgelopen avond was hij voor het laatst te horen. Hogendoorn sprak sinds het begin van het programma, bijna 50 jaar geleden, de begintune en jingles in. De iconische stem van het NOS-programma wordt opgevolgd door Hanneke de Jonge... die door een vakjury werd gekozen. De muziek in het intro, Goede vrienden van Reinhard Mai, blijft wel hetzelfde.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 Zandvoort. how you moving. I know when you in the house or when you cruising. It's been proven, my love you abusing. I can't understand how a man got you choosing. Undecided, I came and provided my undivided. You came and denied it.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 And if you're creeping, please don't let it show. Oh, baby, I don't wanna know. If you're playing me, keep it on the low. Cause my heart can't take it anymore. don't let it show please me. Gotta get some.